Madeleine en Josephine lagen lekker lui op een terras. De zon keek naar hun bruine buik en de ogen naar het lege glas. Wow, hoe gaat het dan? Als je last hebt en geen moen, dan keken ze mij lief aan. Oh, ik had met ze te doen. Rup, rup, rup, rup, rup, rup. drie Rup, Wat hadden we plezier? Laat de lekker lui op een terras. De zon steekt op een bruine buik en de oven bracht weer een glas. Onder die zomertijd is dat heerlijk aan de zee. Ik raakte mijn zorgen kwijt, werd verliefd op alle twee. Come on, Saddam.